7 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De explosie afgelopen nacht in een woning in Driebergen was een moedwillige daad. Dat zegt de gemeente tegen RTV Utrecht. De burgemeester heeft besloten de woning vier weken te sluiten... om de openbare orde en veiligheid te garanderen. De bewoners zijn op een veilige plek ondergebracht. Volgens buurtbewoners gaat het om een ouder echtpaar. Bij de explosie vannacht raakte niemand gewond... maar het huis raakte zwaar beschadigd. In de binnenstad van Rotterdam hebben Koerden een demonstratie gehouden... tegen de Turkse inval vorige maand in het noorden van Syrië. Zo'n 500 mensen hadden zich verzameld voor een optocht door het centrum. De demonstratie begon later dan gepland... omdat de politie vanwege de veiligheid niet wilde dat actievoerders verzwaarde stokken meenamen... om hun geel-groen-rode vlaggen omhoog te houden. De politie nam ook protestborden in beslag... onder meer een bord waarop Adolf Hitler samen met de Turkse president Erdogan stond. Voormalig verzetstrijder Max Leons is vanochtend overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde hij honderden Joden, onder wie veel kinderen. De Joodse Amsterdammer Leons dook in 1942 onder... omdat hij ervan overtuigd was dat alle Joden vermoord zouden worden. In 1943 kwam hij in het Drentse dorp Nieuwlanden terecht... waar hij zich aansloot bij de verzetsorganisatie van Johannes Post. Daar regelde hij onder meer adressen voor Joodse onderduikers. In 2011 kreeg hij een belangrijke Israëlische onderscheiding... Leons overleed in zijn woonplaats Amsterdam. Hij was 97. Novak Djokovic is door naar de finale van het Masters toernooi in Parijs. De tennisser, versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov met 7-6 en 6-4. Hiermee is Djokovic nog maar één stap verwijderd van een vijfde titel op dit toernooi. In de finale treft hij de Canadees Dennis Shapovalov. Het weer, vooral in het westen regen. Later vanavond en vannacht ook buien in de rest van het land.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 The DJ plays your favorite song. Honey's on. Now you're beckoning to me to dance. Pull me, pull me close. Close your eyes, your eyes. We gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. I don't want Ride it. Just lose control. Ride it. Ride it. my soul. Ride it. Ride it. Let me feel you. Ride it. Turn the lights down low. Ride it. I'm here ride it, ride it, my soul, ride it, ride it, baby. I've been 20 going out They say slow not right now.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 it all that step by step? Won't you give me that step by step? I. They say, Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in my. in the cab waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, and we shared a smoke or five? I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.